your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers.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 De benoeming tot burgemeester moet nog wel door het kabinet worden goedgekeurd. De vorige burgemeester van Maastricht, Gert Leers van het CDA, trad in januari af. De gemeenteraad had het vertrouwen in hem opgezegd wegens de schijn van belangenverstrengeling. Op de EU-top in Brussel heeft de Franse president Sarkozy woedend gereageerd op de kritiek op zijn uitzetbeleid. EU-commissaris Redding had deze week de uitzettingen van Roma-zigeuners vergeleken met deportaties in de Tweede Wereldoorlog. Sarkozy noemt de vergelijking ongepast en zegt dat alle Europese regeringsleiders geschokt zijn. Redding bood gisteren excuses aan voor haar uitspraken. Intussen is Sarkozy niet van plan om het uitzetbeleid aan te passen. Volgens de Franse president zijn de uitzettingen niet gericht tegen de zigeuners, maar tegen illegale en criminelen. De Europese Commissie dreigt nog steeds om Sarkozy voor de rechter te dagen... wegens het schenden van het verbod op discriminatie. Steeds meer jonge asielzoekers worden opgesloten in de gevangenis... hoewel ze niets strafbaars hebben gedaan. Vorig jaar kwamen er naar Nederland 1400 AMA's, alleenstaande minderjarige asielzoekers... En van hen werden er 300 in de gevangenis geplaatst. Van de 700 AMA's die dit jaar zijn gekomen zitten er nu al 300 in de cel. Tot 2008 werden jongeren die naar Nederland kwamen ondergebracht in asielzoekerscentra. Daar kwam discussie over. Toen bleek dat veel meisjes uit de centra verdwenen en in de prostitutie belanden. Sindsdien worden ze vaak vastgezet om ze te beschermen tegen mensenhandelaren. Minister Heers Ballin erkent dat dat eigenlijk niet kan, maar hij kan het probleem nu niet aanpakken omdat het kabinet demissionair is. Dan het weer, wisselend bewolkt, verspreid over het land trekken er buien over. Vannacht op de meeste plaatsen droog koelt af tot 7 graden.